Je hoort de rechter. In huiveringwekkende berichten wordt gesproken over hoe de beoogde doelwitten het beste geliquideerd konden worden. Zoals fiets in de fik met die hond erin waarmee bedoeld werd dat iemand in zijn auto verbrand zou worden. In totaal hebben 19 mensen een straf opgelegd gekregen. Naast de twee die een hoger beroep gaan, kreeg er nog één levenslang. Hij moet nog met zijn advocaat overleggen of hij ook in hoger beroep gaat. Volgens het Openbaar Ministerie voerden de leden van de motorclub de meeste liquidaties uit in opdracht van Ridouan Tachi. Supermarktketen Coop zegt dat de schade door de boerenblokkades van distributiecentra in de miljoenen gaat lopen. Veel vrachtwagens kunnen sinds gisteren niet bij de supermarkten komen om te bevoorraden. Omdat boeren de boel blokkeren met trekkers. Ook andere supermarkten hebben er last van. Deze boer voert actie bij het distributiecentrum van de Lidl in Almere. We zien het hier. Het staat één, ja, nu twee dagen stil. De schappen van de winkels beginnen al leeg te raken. En ja, we zijn dus bang dat dat ook gaat gebeuren als er minder boeren zijn in Nederland. Het duurt nog langer voordat er meer duidelijkheid komt over de mondkapjesdeal met Siewert van Linden. De bedoeling was dat de eerste resultaten van het onderzoek de komende weken binnen zouden komen. Maar dat wordt nu pas in september. Van Linde zei dat hij aan het begin van de coronacrisis een lading mondkapjes om niet kon leveren. Maar hij maakte er uiteindelijk toch miljoenen winst mee. En 91-1 en 95-0, het zijn onwerkelijke uitslagen bij voetbal. Maar toch gebeurde het afgelopen weekend bij twee wedstrijden in Sierra Leone. Op één dag nog wel. De Nationale Voetbalbond vertrouwt de bol niet en gaat het onderzoeken. Maar mochten de uitslagen blijven staan, dan zijn het niet de grootste uitslagen ooit in het voetbal. Dat record is in 2022 gevestigd. In Madagaskar werd het toen 95-0. Een team scoorde opzettelijk het ene na het andere eigen doelpunt uit protest tegen eerder eerdere beslissingen van de scheidsrechter. Het weer, af en toe zon. Het is 18 tot 23 graden. Vanmiddag kan in het noorden een buitje vallen. Morgen ook een mix van zon en wolken. En dan bij een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 is jouw keuze ZFM. Oh. tegenover me aan tafel. Je ogen rood van alle tranen. Een diep verdriet heeft je gegijzeld en wil je maar niet laten gaan. Je zegt ik wil er Ik moet zo snel als kan weer door.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 I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Mm, sunny, thank you, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire perfectly designed. Sunny one so true, yes, I love you.